van twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De man van 19 uit Pijnakker die gisteravond binnendrong bij de NOS... handelde alleen en niet namens een organisatie. Er was ook geen cyberaanval gepland en er waren ook geen explosieven. Zo heeft hij tegenover de politie verklaard. Eerder was al duidelijk dat zijn vuurwapen net was. Waarom hij de journaalstudio binnendrong en wat hij wilde is nog steeds onduidelijk. Twee basisscholen in Loppersum in Groningen worden tijdelijk ontruimd vanwege de kans op aardbevingen. Ze zijn mogelijk niet veilig als er zwaardere aardschokken komen. Zo is gebleken uit inspecties door de NAM. Op de school zitten 200 leerlingen. Ze worden tijdelijk ondergebracht in noodgebouwen. De gemeente Loppersum bekijkt dan of de scholen kunnen worden verstevigd of dat er nieuwe gebouwen moeten komen. De staatsloterij heeft deelnemers jarenlang misleid... door de kans op winst groter voor te stellen dan die was. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die was aangespannen... door de stichting Loterijverlies. De prijzen werden getrokken uit een pot... waarin ook onverkochte lotnummers zaten. Met deze uitspraak gaat de stichting Loterijverlies... een schadevergoeding claimen van tientallen miljoenen euro's. Meer dan 100.000 deelnemers hopen via een schikking geld terug te krijgen. In het zuiden van Pakistan zijn zeker twintig doden gevallen bij een bomaanslag op een Sjiïtische moskee. De bom ontplofte tijdens het vrijdaggebed in de stad Shikarpur, zo'n 500 kilometer ten noorden van de havenstad Karachi. Er zijn zeker 50 gewonden, onder wie veel zwaar gewonden. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het weer, veel zon en misschien nog een bui. Alleen in het zuiden en langs de oostgrens veel bewolking. Het wordt 2 tot 5 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten weerbuien en meer wind. En dan is er ook weer kans op gladheid. Ook in het weekend buien met kans op natte sneeuw. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB.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 it's alright with the truth on your side against all my flaws. And so I try.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 somebody don't make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 you are. you again. You are my home happy to and fro like this. All our. dear 做了我。 I got in between. Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other, lonely.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

It's who I am, it's what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention